uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. stemde gisteravond in met zijn nieuwe zorgwet. Twintig republikeinen stemden tegen de wet, net te weinig om hem tegen te kunnen houden. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De vraag is of dat gaat lukken omdat de republikeinen een krappe meerderheid hebben. Een Iraakse militie heeft de man van de Nederlandse Syriëganger Laura H. opgepakt. Dat meldt Trouw. Zijn arrestatie in Mosul werd gefilmd en volgens de krant hebben familieleden bevestigd dat het hem is. Ibrahim I vertrok twee jaar geleden met zijn vrouw en kinderen naar Raqqa in Syrië om te vechten voor islamitische staat. Later gingen ze naar Irak. Laura H. vluchtte daar vorig jaar zomer weg en werd opgepakt op Schiphol. Ze zit nog steeds vast. De Duitse journalist die in Turkije wordt vastgehouden... heeft fel uitgehaald naar de Turkse president Erdogan. Denise Yücel schrijft in de krant Die Welt dat het in een land met een rechtsstaat ongehoord is dat je als verdachte al in het openbaar wordt veroordeeld door een president. Hij eist een eerlijk proces en zegt dat hij voor gerechtigheid en vrijheid zal blijven strijden. Yücel werd in februari opgepakt voor propaganda en aanzetten tot haat. De aanleiding daarvoor zou een kritisch artikel van hem zijn geweest over de Turkse minister van Energie. Dat is de schoonzoon van Erdogan. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is zonder problemen verlopen. Wel zijn er elf mensen opgepakt. In een steeg in de buurt werd een man opgepakt die de openbare orde verstoorde. Vier anderen hadden een bus met traangas in hun auto. De andere arrestanten waren verward of hadden geen legitimatie bij zich. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noorden soms nog wat regen. Het is ongeveer 7 graden. Overdag bewolkt, maar in het zuiden soms wat zon. Op veel plekken blijft het droog, met maximaal 14 graden.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 Het zal de eerste keer niet zijn dat het niet klopt. Uit vrije wil loopt hij niet in bed. Uit vrije wil speelt hij Russisch roulette. Want liefde reken niet, kijk niet achterom. Liefde is blind en misschien wel juist daarom.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 I won't argue anymore. I have lost the will to be. Hope you don't. It's the study of the chemistry between you and me. Got the biology, the bive Your body is pumped next to me. You got that sensuality.